Dit is dooral Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige hoofdverdachte van de aanslagen in Parijs, Salah Abdeslam... heeft zich wekenlang verscholen in de Brusselse deelgemeente Schaarbeek. Dat melden Belgische en Franse media. Volgens de krant La Dernière Heure is hij pas op 4 december gevlucht... toen er in zijn buurt veel agenten verschenen. Het is niet duidelijk waar Abdeslam nu is. Er is wel gesuggereerd dat hij is ontkomen naar Syrië. Bij de aanslagen in Parijs op 13 november kwamen 129 mensen om het leven... Er vielen honderden gewonden. Kinderombudsman Mark Dullaart gaat definitief weg. De nationale ombudsman heeft de vacature voor zijn functie openbaar gemaakt. Hij is op zoek naar een krachtige persoonlijkheid die op 1 april aan de slag moet gaan. Tegen het gedwongen vertrek van Dullaert als kinderombudsman ontstond afgelopen weken veel protest. Dullaert zelf wilde langer blijven. En onder een petitie waarin werd gepleit voor een tweede termijn werden ruim 40.000 handtekeningen geplaatst. Het overleg van de EU-landen om te komen tot een akkoord met de Britten is opnieuw uitgesteld. Gisteren werd tot diep in de nacht overlegd, zonder resultaat. Om 9 uur vanochtend zou er verder worden gepraat, maar na enkele keren uitstel is nu besloten om vanaf half drie weer om tafel te gaan. De regeringsleiders willen met premier Cameron afspraken maken over de voorwaarden waaronder Groot-Brittannië lid is van de EU. De twee mannen uit de Nijmeegse scooterzaak staan opnieuw in de rechtszaal. Mohamed L.G. en Mohamed A. werden bijna vier jaar geleden in hoger beroep veroordeeld voor een gewapende overval in Nijmegen. Op de vlucht voor de politie reden ze een voetganger dood met hun scooter. In hoger beroep kregen de twee veel lagere straffen omdat het hof niet kon vaststellen wie de scooter bestuurde. De twee wezen naar elkaar. De zaak wordt nu overgedaan, maar ook deze keer geven de mannen elkaar de schuld. Het hof in Den Bosch heeft twee dagen uitgetrokken voor de zaak.